Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Frauderende ondernemers lopen steeds vaker tegen de lamp. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het Verbond van Verzekeraars. Afgelopen jaar steeg het aantal ondernemers dat verzekeringsfraude probeerde te plegen met 40 Mogelijke verklaring hiervoor is dat bedrijven door corona op een andere manier aan geld probeerden te komen. In totaal zijn zo'n 13.000 mensen betrapt op oplichting. Samen goed voor ruim 88 miljoen euro. Het vaakst werd gefraudeerd met de verzekeringen voor auto's en andere voertuigen. Mensen overdrijven bijvoorbeeld de schade of doen een dubbele claim. De Soedanese premier Hamdok, die na een militaire staatsgreep werd afgezet, is weer thuis. Wel wordt hij nog bewaakt door militairen. Het leger greep maandag de macht in Soedan. Direct na die coup werd Hamdok opgepakt. Nu zit hij dus weer in zijn huis, maar of hij zich daar vrij mag bewegen is onduidelijk. In Soedan is het al twee jaar onrustig... sinds er een eind kwam aan het bewind van dictator Omar al-Bashir. In het centrum van Aalsmeer zijn een winkel en een aantal bovengelegen woningen uitgebrand. De panden waren nog in aanbouw. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende gebouwen. Buren moesten wel hun huis verlaten en zijn opgevangen in het gemeentehuis. De brand is inmiddels onder controle. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. De politie heeft in Maarsen een man opgepakt na een achtervolging vanaf Den Haag. Bij de actie waren volgens getuigen zeker 15 politieauto's en een politiehelikopter betrokken. Volgens de politie viel de bestuurder in Den Haag op door zeer gevaarlijk rijgedrag. Met snelheden tot 190 km per uur probeerde hij over de A12 weg te komen. In een woonwijk in Maarsen lukte het om de auto te laten stoppen. De 29-jarige bestuurder is opgepakt en de politie zou in zijn auto illegaal vuurwerk hebben gevonden. Het weer, het is afgekoeld naar zo'n 13, 14 graden. Komende dag is het bewolkt, maar wel droog.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 like danger, but I don't mind the way you talking with your eyes. You leave me broken, I can't lie. It gets me every time. 106.9 ZFN switch to camera. You can see even that bitch shit's the camper. In the DM, that young sister beacon. The bitch who wants to compete in. I can freak fit that pump with the peep in. you know what your bitch become when her weeping. I just wanna sip that punch with your peeps in. sit in that lunch if you're treating. Kick it with your bitch who come from Parisian. She know where to get mine from in the season. Now she wanna lick my plum in the evening and flip that tongue tongue to deepen. I guess that cunt get any in. I guess that cunt get any in. I guess that cunt get town. Hey, nigga, you know what's up or don't you? Word who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were two ones.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 Als jij dat wil, nou dan doe ik dat Ik ben hier op je blauwe dag we dansen tot de morgen en de lucht weer open gaat. Sky the limit and you know that you can have what you want be who you are. the limit and you know that you keep on, just keep on pressing on. Sky is the limit and you know that you can have what you want be who you are. I como tú te ves. Come as you come, come Y quiero verme como tú me ves.